Raymond Seré met het NOS-journaal. Een verdachte van fraude bij de vastgoedtak van SNS voor de rechter. Zij en hun vennootschappen worden verdacht van betrokkenheid bij oplichting, omkoping, witwassen en valsheid in geschriften. Volgens het OM is voor ruim 2,3 miljoen euro aan steekpenningen betaald. Dat gebeurde van 2010 tot en met 2012, toen SNS Property Finance financieel in zwaar weer zat. De bank deed kort na de nationalisatie in 2013 zelf aangifte. WhatsApp is weer veilig te gebruiken, zegt het College Bescherming Persoonsgegevens. Uit onderzoek waaraan het bedrijf zelf meewerkte blijft dat WhatsApp de privacy niet meer schendt. Bijna drie jaar geleden tikt het CPB de berichtendienst op de vingers. Wie die dienst gebruikt stuurt het bedrijf zijn volledige contactenlijst en ook de nummers van mensen die zelf geen WhatsApp hebben. De manier waarop het bedrijf die nummers opsloeg was in strijd met de Nederlandse privacywet. En nu worden de gegevens wel op een wettelijk toegestane manier bewaard. Uit de zwarte doos met cockpitgesprekken van het Russische vliegtuig dat zaterdag neerstort in de Sinaï blijkt dat de piloten door de ramp werden overvallen. melden Russische media. Het Russische persbureau Interfax zegt een transcriptie van de geluidsopnames te hebben ingezien en daaruit zou blijken dat de piloten voor het ongeluk gewoon met elkaar in gesprek waren. Een anonieme bron van Interfax zegt wel dat er vlak voor het toestel van de radar verdween ongebruikelijke geluiden te horen waren. Er zijn nog geen bronnen die het bericht van Interfax bevestigen. In het zuidoosten van Turkije is bij confrontaties tussen de politie en Koerdische demonstranten een dode gevallen. De man van 22 kwam om het leven in Diyarbakir. In die stad wonen vooral Koerden. Het is er onrustig sinds de parlementsverkiezingen van zondag. Tegenstanders van president Erdogan hebben op verschillende plaatsen barricades opgeworpen. En dan het weer. Zonnig later opmiddag vanuit het westen bewolkt. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen bewolkt en wat regen.